Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Oekraïense autoriteiten hebben een massagraf ontdekt... bij de onlangs bevrijde stad Izum. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt in zijn nachtelijke videoboodschap. Details over het aantal gevonden lichamen en hun doodsoorzaak gaf hij nog niet. Hij verwacht dat er de komende dag meer informatie komt. Journalisten van persbureau AP zijn bij het massagraf in een bos bij Izjum geweest. Op een markering zou te lezen zijn dat er 17 Oekraïense militairen liggen. Daaromheen zouden honderden graven met kruisen liggen. Nederland is laat met het bedenken van plannen om de energieprijzen behapbaar te houden. Dat zegt EU-topambtenaar Diederik Samsom, de rechterhand van eurocommissaris Timmermans. Andere landen hebben al veel gedaan, zei Samsom in Nieuwsuur. Maar hij is blij dat nu ook Nederland met de energiebedrijven onderhandelt... over een maximumprijs en het afromen van extreme winsten. Samsom verwacht dat er voldoende gasvoorraden zijn om de winter door te komen... maar de volgende winter kan volgens hem lastig worden. Een wedstrijdshirt van de legendarische basketballer Michael Jordan... heeft op een veiling meer dan 10 miljoen dollar opgeleverd. Een recordbedrag voor een sportartikel. Jordan droeg het shirt in 1998 tijdens de NBA-finals... tussen zijn club, de Chicago Bulls en Utah Jazz. Voor basketbalfans hebben die duels een mythische status. Netflix maakte er een documentaire serie over. Tot nu toe was een shirt van Diego Maradona uit 1986 het duurste ooit. Het shirt waarin Maradona, zoals wordt gezegd met de hand van God, scoorde tegen Engeland... leverde 8,4 miljoen dollar op.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 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. 人哎。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 wine. It's a harbor land.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 Yeah, we'll be alright

eu é vou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 wil nooit meer een ander dan jij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 het over. Als jij zo doet, als jij je zo verlaat, dan kan ik blijven dromen. Maar het is beter dat ik. kan nu zonder jou geen man nodig je gaan. Ik voel me vrij.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 Het is van zon,